Pentagon heeft het omstreden don't ask, don't tell beleid opgeschort. Jarenlang konden homomilitairen niet voor hun geaardheid uitkomen. Vorige week oordeelde een rechter in Californië dat dat beleid in strijd was met de grondwet. President Obama wil de wet al langer versoepelen, maar een wetsontwerp over homo's in het leger strandde vorige maand in de Senaat. Het weer vanochtend aan zee nog enkele buien. Vanmiddag ook in de rest van het land regen met kans op onweer en hagel. Er staat een stevige noordwestenwind. Het wordt 9 graden en de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 Vannacht is daar al een begin mee gemaakt. Bij drie depots werden de demonstranten weggehaald. Door de acties van de afgelopen dagen zitten vele duizenden pompstations in Frankrijk zonder benzine. Zelfs als alle blokkades zijn beëindigd, gaat het nog wel een paar dagen duren voor ze allemaal zijn bevoorraad. De protesten tegen verhoging van de pensioenleeftijd gaan vandaag door. Van de alleenstaande twintigers wil een grote meerderheid samenwonen met een partner. 90% wil niet alleen blijven, blijkt uit onderzoek van het CBS. Veruit de meeste alleenstaanden willen ook trouwen. Bij de mannen tot 30 jaar hoopt 75% op een huwelijk, bij de vrouwen 85%. De huwelijken zijn in de loop van de tijd wel minder standvastig geworden. Van de huwelijken die rond 1990 zijn gesloten is 1 op de 4 op de klippen gelopen. Van de huwelijken die rond 1970 waren gesloten was 20 jaar later maar 1 op de 6 gestrand. Het Nederlandse pensioenstelsel is het beste van de wereld, blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Universiteit van Melbourne en de pensioenadviseur Mercer. Nederland staat daarin al jaren bovenaan. Dat komt onder meer doordat veel werknemers, 9 op de 10, pensioen opbouwen. Verder heeft Nederland relatief veel gespaard. De pensioenfondsen beheren bij elkaar meer dan 700 miljard euro. De onderzoekers vinden het ook positief dat fondsen van de Nederlandse bank ingrijpende maatregelen moeten nemen om hun dekkingsgraad op peil te houden en te brengen. Ook de manier waarop de discussie...